Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de randweg van Eindhoven is gisteravond een man verongelukt. Hij verloor de macht over het stuur op de A2 en belandde in de vangrail. De man stapte uit en werd op de randweg N2 geschept door een andere auto. De bestuurder daarvan reed in eerste instantie door... maar meldde zich later bij de politie en is aangehouden. In het ziekenhuis Rijnstaten in Arnhem is vannacht een waterleiding gesprongen. De breuk ontstond op de verdieping boven de spoedeisende hulp. Deze afdeling is daarom voorlopig gesloten. Nieuwe patiënten moeten uitwijken naar ziekenhuizen in de buurt. De brandweer kwam massaal ter plaatse om het gelekte water weg te krijgen. Het lek is inmiddels gedicht. Het is nog onduidelijk wanneer de spoedeisende hulp weer open kan. Op een kermis in België zijn gistermiddag zeven mensen gewond geraakt. De veiligheidsbeugels van een draaiende bankattractie schoten los... waardoor de inzittenden twee tot drie meter naar beneden vielen. Twee mensen zijn in kritieke toestand. Een aantal heeft botbreuken opgelopen. De kermis in een voorstad van La Louvière in Wallonië blijft open. Wel is de attractie voorlopig dicht. De politie doet onderzoek naar het ongeluk. Voor de tweede keer dit weekend kampt Tiel met stankoverlast. Zaterdag was het centrum van de stad een groot deel van de dag ook afgesloten vanwege een nare geur uit het riool. Het ging om een stof die normaal gesproken wordt toegevoegd aan het reukloze aardgas. Sinds eind gistermiddag is dat weer het geval. De veiligheidsregio benadrukt dat er geen gevaar bestaat. Net als zaterdag probeert de brandweer van Tiel het probleem te verhelpen... door het riool met veel water door te spoelen. Het weer vannacht helder met landinwaarts wat mist. Het wordt niet kouder dan 12 graden. De komende dag breekt de zon af en toe door. Het wordt 23 graden op de Wadden tot 27 in het zuidoosten.